Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In het Britse Telford zijn meer dan duizend meisjes misbruikt. Het gebeurde sinds de jaren 80. De Britse krant Sunday Mirror schreef er vier jaar geleden al over. Meisjes werden naast misbruikt ook gedrogeerd en mishandeld. Een onderzoekscommissie zegt nu dat instanties helemaal verkeerd op de verhalen hebben gereageerd. Zo kregen de meisjes de schuld in plaats van de daders. Er werden zaken niet onderzocht uit angst voor beschuldigingen van racisme. Veel daders hadden een Aziatische achtergrond. De politie die het misbruik eerder sterk overdreven noemde, zegt daar nu sorry voor. Bij een explosie op een boot in Alblasserdam in Zuid-Holland zijn vijf mensen gewond geraakt. Twee daarvan zijn kinderen. Rond kwart voor zeven ontplofte er iets op de sloep. Deze man zag het gebeuren. Ik hoorde eh, op een gegeven moment echt gehuil en gegil. Dus ja, toen, eh, op dat moment ja, was ik al aan het rennen of ik rende. En eh, ik was natuurlijk vlakbij. Dus net voor me was er al een man, die was al die boot in het water gerend om, om te helpen. En eh, ja, daar ben ik achteraan gegaan. Getuigen denken dat, dat de oorzaak van de explosie bij de brandstoftank ligt... die dicht bij de motor stond. Meer slecht nieuws voor de oranje vrouwen. Spits Vivianne Miedema testte ook positief op corona... na middenvelder Jackie Groene. Twee andere teamgenoten zijn uitgevallen door blessures... en morgen speelt Nederland de volgende wedstrijd op het EK tegen Portugal. Je ziet ze op veel plekken hangen. De Nederlandse vlag ondersteboven. Het is een symbool geworden van het boerenprotest. Een vlag op zijn kop is niet nieuw. Het idee komt uit de scheepvaart, vertelt deze vlaggenkenner. Als een man overboord eh, sloeg, dan, dan, dan werd het schip stilgelegd en eh, de vlag uh, ondersteboven gehezen. Wisten ook andere schepen wat er aan de hand was, gingen ze zoeken. En eh, ja, nu, nu is dat, eh, heeft een andere betekenis gekregen. nu is het tegen het regeringsbeleid. Je zag het bij de gele hesjes, je zag het bij de corona. Sommige mensen hangen nu uit sympathie voor de boeren een vlag ondersteboven. Maar er zijn ook mensen die het respectloos vinden, bijvoorbeeld naar veteranen. In Oldebroek in Gelderland worden omgekeerde vlaggen verwijderd, zegt de gemeente. Het gaat dan om vlaggen die aan gemeentelijke eigendommen hangen. Het weer, het blijft lang warm vanavond.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 I like you, I do I hit you when I land, can you fit me in your plans? I like you, I do We went over to France and we woke up in Japan I like you, I do Oh girl, I know you only like it fancy So I pull up in that Maybach candy Yeah, your boyfriend, I never understand me Cause I'm about to pull this girl like a hand, hand.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 You do mind, and you know I like you for that. Girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in the bins. I like you, I do. I hit you in a land, can you fit me in your plans?